Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de coronavaccins hun werk doen, dat zeggen onderzoekers in Israël. Vier op de tien mensen daar heeft nu een prik gehad en het effect begint zichtbaar te worden, zegt correspondent Ties Brok. We zien dat bijvoorbeeld onder de mensen die 60 jaar en ouder zijn, het aantal nieuwe besmettingen met de helft is afgenomen. Dus er worden nog maar de helft zoveel mensen ziek. En dat is ook de groep die als eerste is gevaccineerd. Eh, ter vergelijking mensen die dus nog jonger zijn dan 60. Daarin gaat het aantal nieuwe gevallen ook naar beneden, maar veel langzamer. Ja, en daarom durft de regering daar het aan om de maatregelen voor gevaccineerden wat te versoepelen. Die mogen binnenkort een pasje ophalen waarmee ze weer wat meer mogen. En ook morgen rijdt de NS nog met veel minder treinen dan normaal vanwege het winterweer. Er kan ijs op de bovenleidingen komen en dat kan gevaarlijk zijn. Vandaag regende het klachten over volle treinen en veel reizigers zijn ook verbaasd dat de eerste klasse niet open is voor iedereen. De politie heeft in Arnhem een park ontruimd omdat het daar te druk werd. Honderden mensen waren aan het wandelen en sleeën. Er zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld. En in Duitsland mogen de kappers hun feuns weer klaarleggen en hun scharen erbij pakken. Op 1 maart mogen ze namelijk weer open. Dat heeft bondskanselier Merkel afgesproken met de deelstaten. Die wilden de kappers eigenlijk over anderhalve week al opengooien. Dat vond Merkel wat te vroeg. En de bekerwedstrijd tussen Herenveen en Feyenoord is verplaatst. Het veld is door het winterweer nog bevroren en kan volgens de veldmeester in Friesland niet gebruikt worden. We hebben gewoon eh, de komende nacht nog heel veel vast. En eh, er zit behoorlijk wat vocht in de bodem. En dat vriest eigenlijk op naarmate het, de, eh, de, de nacht kouder wordt. En dat is eigenlijk het probleem wat het veld op dit moment nog heeft. De bekerwedstrijd is verplaatst naar volgende week woensdag. Ajax-PSV gaat vanavond wel door, een uur eerder vanwege de kou. En het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het snel af tot plaatselijk min 15 graden. Morgen is er flink wat zon. De temperatuur komt overdag wel uit op min 3 tot 0 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburger Tunnel staat richting het noorden. Vertraging is 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 One, two, three, ho! forever and drive your funky soul. They're doing it down in that zone. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Uh, they're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop uh, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say that funky soul. I say, Pisces, holler, and I don't monkey soul. When I say, Gemini, <laughs> and I that funky soul. When I say, Capricorn, oh, and I don't monkey soul. When I say, Scorpio, Virgo, oh, and I don't monkey soul. If I say, Cancer, <laughs> can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. rhythm that funky soul. Leo, get yourself together and dance your funky soul. Aquarius, get yourself together and dance that funky soul. get yourself together and dance that funky soul. that funky soul. The girls don't stand out there. Drive that funky soul. Ja, goedenavond, dames en heren, lieve luisteraars. Welkom op Radio ZFM. Ik hoor het nieuwe programma op de woensdagavond van 6 tot 8. Met Rob Benoni en Koen van den Berg. Grasduinen. Ja, zeker. Superleuk om weer terug te zijn hier in Zandvoort. Eh, in 1995 maakte ik hier al programma's namelijk. Ehm, eh, met mijn tasje vol met LP's, singeltjes, cd'tjes. Elke dinsdag en elke zaterdag deze kant op. En nu dus een ander programma. Eh, elke woensdag tussen 6 en 8. Zoals gezegd met Koen van den Berg en Rob Benoni. Vandaag een ander programma dat ik vroeger maakte. Toen maakte ik programma's met veel meer, nou ja, hoe zou je het zeggen? Muzikale fruitband, jaren 60, jaren 70, jaren 80. Maar ditmaal met andere muziekkeuzes. Veel jazz, veel soul, veel funk. En dat doe ik niet alleen. Nee, dat doe ik zeker niet alleen. Dat heb ik, wie heb ik daarvan meegenomen? Mijn broertje, levensgenieter, alleskunner, neusje van de zalm, connoisseur, hoor ik het tegen. <laughs> Koentje van den Berg. Ja, en daarom wil ik eigenlijk allereerst mijn broer Rob heel even bedanken... dat hij dit muzikale avontuur met mij aandurft. Rot in het vak. Ik ben zo groen als gras wat dat betreft draai graag op feesten en op Woodstock. Maar draaien op de radio is de onmaagding nu. Maar goed, wat gaan wij doen? Wij gaan draaien uh, is <laughs> de microfoon collectie. Praat je in die microfoon? Ja. <laughs> is makkelijker. Oké dan. Merci. Dus muziek, Robert. Zeker. Je hoorde James Brown net met eh, People Get Up and Drive Your Funky Soul. Gevolgd door Bel Rouge. Misschien dat je hem nog kent van de Fellow Travelers, maar nu dus solo. Van zijn eigen album eh, Country Hustle uit 2017 hoorde je de Amerikanen tegenwoordig woonachtig met zijn vrouw in Wales. Uh, eh, Jeploy Nichols, Don't Drop Me. Prachtig, prachtig. Het volgende plaatje dan, die is speciaal voor mijn eh, Amsterdamse neef Lucas Rademaker. Uh, 30 jaar geleden al naar Limburg verhuisd om de osteopathie uit te gaan voeren. En helaas zit hij ook al twee of drie maanden zonder dat hij een duim ergens in mag steken of aan mag raken. Speciaal voor hem de Amsterdamse band Broer en Zus van Dijk... met samen gitarist eh, Daniel de Vries, My Baby. a snake in this world. Oh, you Monday, like a rattlesnake in this world. I threw up my hands and I solemnly swore. It don't need me changing time. It ripples everywhere I go. It's a dry old spell everywhere I've been. Ooh, it's a dry old spell everywhere I've been. Oh, like a rattlesnake in this world. Oh, you're my name, man. Like a rattlesnake in this world. life's ease. These blues, these blues are worthwhile to be heard. Worthwhile to be heard. Hard times everywhere you go. Times are harder than they've been before. When you hear me singing my lonesome song, hard times can't last so very long. Oh, you're money man, like a rattlesnake in this world. zover is het hier. <laughs> Oh, country. Uh, je hoorde wederom een Nederlands, Nederlands product, Stijen Tegenwoordig, eh, of toen de tijd nog solo. En tegenwoordig heeft hij een band om zich heen gevormd... met zijn favoriete muzici, genaamd de Bison Kid. Oh, doet hij het wel? Doet hij het niet? Doet hij het of doet hij het niet? If I could only be sure that you love me, baby. just let me love you, baby. Terug naar de Verenigde Staten. Nolan Porter hoorde je. Helaas net eh, overleden. 4 februari. Tijdens het maken van dit programma. Oude R&B-zanger uit de begin jaren 70. En misschien dat je het nog wel kent van Joy Division. Want die hebben zijn track ooit gebruikt. Koen, wilde jij er lekker in, jongen? Ja, nou, Ga je iets dichter bij de microfoon staan. Jammer dat hij is overleden, <laughs> Robby. Ik zat zelf aan die eh, zomers er alweer te denken. Ondanks dat de mussen van het dak vallen en het kraakt en het eh, doet. Ja, dus ik van, het raam kou, ja, zie ik allemaal sleetjes naar beneden komen met de ouders. Het is fantastisch uitzicht hier in de duinen. Zal ik even maar de nieuwe eh, hit van Robin Thicke en Pharrell is ons inziens in de maak. De zomerhit van 2021. Acht jaar na Blurred Lines. Take me higher. Hartstikke goed, Koentje. Bye. 106.9 ZFN Ja, Roxy Music hoorde je met de Chain. Dat was dan... Eh, ja, we hebben te weinig nummers bij ons. <laughs> Dat is toch, een tussendoortje. <laughs> Dat is een tussendoortje. Lekker, Zoals dat heet, inderdaad. Um, Komodo hoor je nu achteraf. Even kijken. Ja, het is ook een beetje pielen nog, jongens. Met z'n allen. Dat blijkt wel weer. Knopjes, knopjes, knopjes. Knopjes, knopjes, knopjes. Big Garlic your nose, my flows make you sick. Uh-huh. Two chicks for me, none for you like Twix. Play with head like cleft guitar picks. Went from bottom piss to making hits and hollow tips, then shooting lit, right? Handle our business, make sure it sits. Ride through the tunnels and the guest list. Uh-huh. Light up your block with Roman candlesticks. Known to blow shows with pyrotechnics. Rapping about your whips while you're catching transits. Uh-huh. Buying shorty gifts with checks from Wick. Your records sound like a demo that was yet not mixed. Your whole style broken, it should be fixed. Uh-huh. Time running out, as my Rolex tick. Don't get caught on the average too electric. trick. Uh. my peeps who roam the streets. God bless their soul, may they rest in peace. There's those who finance and those who choose to lease. Whatever suits you, other on the term of your lease. Different stroke for different folks, God. I refuse to go back and being broke Lord. He got struck with lightning, he got hit hard. Faces his 20 lights to maximum. His whole life is scarred. The preacher's son and I came off the Santa Maria. Ten cases of Malta, caught the diarrhea. Load of refugees on the aircraft carrier. You say dirty cash. We never heard of you. You don't know me? You don't know me? Yeah, yeah. yeah. Watch your back, watch your side. Swimming with sharks, stringing huh string you like a heart while they play Mozart. Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Send back to Frisco at the Regal Beagle. Swap it like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo. He caught the rap like Donnie Brasco. is even pielen.